Mark Visser met het NOS Journaal. Homs hebben demonstraties opnieuw doden gevallen. Volgens inwoners en activisten kwamen er 13 mensen om toen tanks het vuur op demonstranten openden. Woensdag kwam het Syrische bewind nog met de Arabische Liga overeen dat de militairen zich zouden terugtrekken. De afgelopen dagen zouden in Homs echter meer dan 100 mensen om het leven zijn gekomen. De Liga roept president Assad op zich aan het vredesplan te houden en internationale waarnemers toe te laten. De Syrische regering zegt vandaag de ere van het offerfeest ruim 550 gevangenen te hebben vrijgelaten. Het zouden demonstranten zijn die volgens het staatspersbureau geen bloed aan hun handen hebben. Een kies van John Lennon heeft bij een veiling ruim 22.000 euro opgebracht. De tand van de zanger van de Beatles komt uit de collectie van een platenbaas en werd op een veilinghuis in het Britse Stockport geveld. Een Canadese tandarts wilde de kies van Lennon kosten wat het kost hebben. Hij heeft onder meer een boek over tanden van beroemdheden geschreven. Volgens het Veilinghuis is de kies voor en zit er een gaatje in. De tandarts wil zijn nieuwe aanwinst in zijn praktijk tentoonstellen. De voormalige uitgever en hoofdredacteur van News of the World, Rebecca Brooks, heeft bij haar vertrek bijna 2 miljoen euro, een kantoor en een auto met chauffeur meegekregen, schrijft de Britse zondagskrant The Observer. De rechterhand van mediamagnaat Rupert Murdoch raakte afgelopen zomer in opspraak door het afluisterschandaal bij News of the World. Murdoch besloot uiteindelijk met de krant te stoppen. Zijn zoon James wordt komende week opnieuw gehoord over het afluisterschandaal door een commissie voor een Britse lagerhuis. James Murdoch zit in de top van zijn vaders mediabedrijf. De kans is groot dat de parlementsleden hem over Brooks ontslagvergoeding vragen zullen stellen.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 <laughs> me like they wanna hold hands. Fuck Marshall. Cause once I blow, I know that I'll be the man. Yeah. All because I'm the new my man, my man, my man, my man, my man, my man, Roxanne, Shantae, Lusty. Yeah. girl, pretty girls, one, two times my salsa. Oh, oh, oh, Looking for my next single, it's called my salsa. My salsa, salsa, salsa, salsa, my salsa. makes all the pretty girls one two dance and take off their underpants.